Kees Groot met het NOS-journaal. België gaat reizigers die met de bus, trein of boot het land binnenkomen... strenger controleren om terrorisme tegen te gaan. Iedereen die een kaartje koopt om het land in te reizen... moet zijn ID-bewijs laten zien en wordt geregistreerd. Nu is dat alleen met vliegtuigpassagiers het geval. België heeft Nederland, Duitsland en Frankrijk gevraagd mee te doen met het plan. De rellen tijdens Oud en Nieuw in Vlissingen waren volgens de politie mogelijk gepland. De relschoppers droegen bedekkende kleding en hadden vooraf de bewakingscamera's in de buurt vernield. Daardoor is het lastig te achterhalen wie er betrokken waren bij de rellen. De groep van zo'n 25 jongeren stak auto's in brand en vernielde winkels in Vlissingen. Het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen is waarschijnlijk eind van de week weer bevaarbaar. Rijkswaterstaat denkt dat er dan genoeg water uit de Maas is overgepompt. Twee pompen zijn daar sinds gistermiddag mee bezig. Het water in het kanaal zakte snel nadat een binnenvaartschip de stuw bij Graven deels vernielde. Als het waterpeil weer normaal is, kan het scheepvaartverkeer het industriegebied rond Nijmegen weer bereiken. Het grootste Nederlandse pensioenfonds, het ambtenarenfonds ABP, gaat dit jaar niet korten op de pensioenen en de pensioenopbouw. Eerder waarschuwde het fonds wel voor kortingen, maar de afgelopen maanden verdiende het ABP goed op de beleggingen en investeringen. En ook de rente steeg weer en daardoor is de dekkingsgraad gestegen tot ruim boven de kritische grens. De twee meisjes uit Zwanenburg die ziek werden nadat ze per ongeluk drugs hadden ingeslikt, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat wel iets beter met ze, zegt de moeder van een van de slachtoffertjes. De meisjes van 11 en 12 hadden de pillen op straat gevonden en dachten dat het snoepjes waren. Volgens de moeder waren het ecstasypillen. Het weer, steeds meer bewolking. Vanavond gaat het regenen, het wordt 3 tot 7 graden. Morgen veel buien, soms zon en 4 tot 8 graden. En aan zee waait morgen een krachtige of harde wind.